uur. Gert met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de opgestelde bewindslieden Opstelten en tevens zo snel mogelijk worden vervangen. Hun taken worden voorlopig waargenomen door minister Blok van Wonen, maar de oppositie vindt dat onverantwoordelijk. Veel fracties keuren het af dat Blok het departement van Veiligheid en Justitie er tijdelijk bij doet, in ieder geval tot na de verkiezingen volgende week woensdag. CDA-leider Buma zegt dat het de zoveelste inschattingsfout lijkt van premier Rutte. Ook de ChristenUnie en de PVV vinden dat er haast moet worden gemaakt met de benoemingen. Het experiment Two to Drive, waarbij jongeren van 17 hun rijbewijs kunnen halen en autorijden, is een succes. Sinds de invoering vier jaar geleden zijn 100.000 jongeren geslaagd, meldt het CBR. Zolang ze nog geen 18 zijn, mogen de jongeren autorijden onder begeleiding van een coach, bijvoorbeeld hun ouders. Jonge bestuurders doen het bij het rijexamen beter dan ouderen. Volgens het CBR zijn jonge bestuurders meer gemotiveerd. In Duitsland zijn bestuurders die jong hebben leren rijden minder vaak betrokken bij ongelukken. Bekeken wordt of dat in Nederland ook zo is. Het Nigeriaanse leger heeft in het noorden steden heroverd op Boko Haram. De terreurgroep had de laatste maanden gebied veroverd ter grootte van België. De afgelopen dagen heeft het leger beschietingen uitgevoerd... en het zegt dat nu bijna de hele regio is heroverd. Nigeria kreeg hulp van militairen uit de buurlanden Niger en Tjaad. Bij de gevechten zouden 300 Boko Haram-strijders zijn gedood. Honderden politieagenten zijn in Birma slaags geraakt met demonstrerende studenten. De betogers werden geslagen met de wapenstok en naar vrachtwagens gesleurd. Ooggetuigen zeggen dat sommige studenten gewond zijn geraakt. Een aantal betogers is gearresteerd. De studenten betogen tegen een nieuwe onderwijswet die volgens hen de academische vrijheid inperkt. Vorige maand begonnen ze met een symbolisch protest. De studenten wilden een mars houden van Mandalay in midden-Birma naar Rangoon in het zuiden. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. Het is 10 tot 12 graden vanmiddag. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Dolly, bedankt. Nou, had ik het Niels voor het eerste uur al opgenomen. Maar in ieder geval voor, voor, voor twee uur heb ik weer wat extra's te melden. Ja. Heel prettig als je zulke collega's hebt om mee te werken, Gisteren namens je Carré, ja. De groep Vlerk trad op. Nou, Vlerk, uh, eh, 1976 eh, opgericht door eh, Erik Visser en Peter Wekers. Ja, en eh, Lee, Towers de gast, niet te geloven. Die zong Bojangles met Dat Was wel een hele bijzondere uitvoering. Wat een fenomenale groep trouwens, Vlerk. Fantastisch. Voor sommigen van u is het misschien geen lunch, maar een bruns. Nou, en, uh, eh, zou ik u willen vragen, hoe wilt u uw eitje hebben? How do you like your eggs in the morning?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 Hè, want dan weet ze precies hoe ik mijn eitjes morgens hebben wil. How do you like your ex in the morning? En het was natuurlijk de tune van Koek en hij met Ko van Dijk. Waar is mijn joker bij voor haar ochtendkus? En Joop Doder. Ja, wijd weet je maar. <laughs> ik weet u dat nog luisteren? Nou, een hoop mensen zullen dat niet meer weten. Want dat is een, eh, ja, een programma wat zo eind jaren 50, begin jaren 60 volgens mij op de radio was. Niet eens op televisie. Cook en Ei. En dat was de tune van Cook en Ei. Dean Martin eh, samen met eh, Helen O'Connor. Eh, Helen O'Connor is de zangeres die u hoorde op de plaat. there's a kind of hush. Barry Manilow. Lovers in Love. Mr. Barry Manilow, die kennen we natuurlijk allemaal van de Coba Cabana. En eh, van Mandy, dat prachtige mooie nummer. Eh, die ballad, zeg maar, die, die, eh, die die ooit heeft uitgebracht. we gaan eventjes naar de kust van Zandvoort. Dat doen we met de Beach Boys. gaan we de uh, dageraad bij de oceaan gaan we meemaken. The Daybreak Over the Ocean. Daybreak over the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves gentle motion. Bring my babe, my baby back to me. And the star the sprinkles the morning. sadness fades from my side. Will my love be returning like the sun to brighten up my life? And as day breaks over the ocean, moonlight still on the sea. I pray the waves' gentle motion. Baby, you should know I'll love you forever. Maybe, little darling, that will see you through. And as the sun sets over the ocean, the ocean. op bezoek. Koek, koek, Bij CFM weer op bezoek. Koek, koek, koek, koek. Bij CFM weer op bezoek. Koek, koek, koek, koek. Bij CFM weer op bezoek. Met z'n allen. Gezellig hoor. Leuk dat Zandvoort zo spontaan meezingt. Koekoek bij ZFM weer op bezoek. Luisteraars, gezellig. Eh, gisteren eh, was ik dus in Carré bij, bij Flerk. Ik vertelde het al. En, uh, erop. Die zong Mr. Bojangles samen met, met groep Vlerk. Eh, nou, een hele aparte beleving was dat. Ik toch wel merken dat Lee wat ouder is hoor. Want zijn stem is toch niet meer... Eh, ja, sorry Lee. Is niet meer wat het geweest is. Eh, ik heb er helaas geen opname van. Kan het u niet laten horen. Maar wel van, van Robbie Williams. En die zingt het natuurlijk ook gezellig. Mr. Bojangles. Jack, Bo, Jack, Jack, man jingles and he'll dance for you In worn out shoes With silver hair and ragged shirt Baggy pants He would do the old soft shoe He would jump so high, jump so high Then he'd lightly Touchdown. Told me of a time he worked with With minstrel shows Traveling throughout the South Spoke with tears for 15 years How is, how is dog and he They would travel about But his dog up and down Yet I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, gisteren dus eh, door Lee Towers gezongen. <laughs> In het, het het is toch een prachtig theater. Eh, groot vooral, eh, het zat helaas niet helemaal vol. Nou ja, voor een groep als Vlerk, die toch jaren uit de relatie zijn geweest... en ook al in de regio over hebben rondgetoerd. De afgelopen weken zijn ze hier in, in Velzen geweest, in Beverwijk, in Haarlem... Dus ja, mensen die uh, Vlerk wilden zien... konden op allerlei plekken dat eh, doen. En dat was ook eh, waarschijnlijk de oorzaak dat het gisteren niet helemaal vol was in Carré. Maar vol genoeg, gezellig genoeg. En eh, extra toegiften in verband met hun laatste... show van de tour, zeg maar. En ja, wat een fenomenale band, mensen. Echt waren Super om naar te kijken. Beslis geen tragedie. Zoals de Bee Gees beweren. Tragedy. Ja, nou, het is beslist eh, geen, tragedie om naar deze muziek te luisteren. Dat waren natuurlijk de heren Bee Gees. Kijk op mijn klokje, nou, het is bijna half één. Dus eh, luisteraars, het volgende. Nou, u heeft het ongetwijfeld allemaal meegekregen, luisteraars. De wolf is terug in Nederland. Daar is een roodkapje mooi klaar mee. De kans is niet heel groot, maar toch is er een serieuze kans... dat de wolf een oversteek maakt naar Noord-Holland. Ja, u hoort het goed. Het roofdier werd deze week voor het eerst in 150 jaar in Nederland gespot. Vandaag werd de wolf gezien bij Hoge Zand in Groningen. En volgens wolfexpert Leo Linnarts is het mogelijk dat de wolf via de afsluitdijk naar de provincie komt. En dan bedoel ik dus de provincie Noord-Holland. Het zou wel leuk zijn, lacht Linnarts. Wolven gebruiken bijvoorbeeld tunnels door bergen om eh, hun doel te bereiken. En een dijk is niet zoveel spannender dan een tunnel. Of Noord-Holland ook een geschikte leefomgeving voor het beest is, ja, dat is maar de vraag. De wolf eet met name reeën, hazen en muizen. Het dier kan daarom volgens Linnarts het beste naar de Duinen bij Zandvoort verhuizen. Maar dat is nog een heel flink stuk reizen hoor. Een 16-jarige jongen is in de nacht van zondag op maandag ernstig mishandeld in Muiden gebeurde toen hij terugkwam van een verjaardag. De jongen, Ian genaamd, liep rond drie uur samen met een vriend langs de supermarkt op het Kennemerplein in Emmuiden toen hij plotseling in elkaar geslagen werd door een volwassen man. Hij werd getrapt in zijn gezicht, ook toen hij al op de grond lag. Zijn moeder heeft op Facebook een oproep geplaatst en zoekt naar getuigen. We zijn allemaal erg geschrokken, zegt ze tegen RTV Noord-Holland. In overleg met de politie plaats ik dit dus op Facebook in de hoop dat zich getuigen zullen melden. Er is natuurlijk aangifte gedaan bij de politie. Er is nog geen signalement van de man bekend overigens. Op initiatief van een sportschool in Hoofddorp, luisteraars, wordt het NS-personeel, en dan bedoel ik natuurlijk de conducteurs met name, er wordt een eh, zelfverdedigingscursus aangeboden. Ook wij willen graag veilig thuiskomen als we met de trein reizen dus de nemen, Net als het personeel. En daarom bieden we het NS-personeel deze cursus aan. Nou, goed initiatief van een sportschool in Hoofddorp. Het was vanmorgen flink misluisteraars op de A10, de ring rond Amsterdam. gebeurde een ongeluk bij de afslag Oud-Zuid. Drie auto's borsten op elkaar, na twee rijstroken werden afgesloten. Volgens de verkeersinformatiedienst stond er al heel snel zo'n 7 kilometer file in de ochtendspits vanmorgen. Er bestaat een nieuwe site op Facebook, luisteraars, als het gaat om Zandvoort, namelijk Zandvoort Bruist. Als je dat gewoon eh, intypt in het zoekvenstertje op Facebook, dan komt u vanzelf op de site. U kunt dan eh, uw verzoek om vriendschap indienen. En eh, als u dat gedaan heeft, dan vindt u daar ook leuke informatie over de gemeente Zandvoort. Ik ga u daar eh, in de komende uitzendingen meer over vertellen. Dan het weer. Vanmorgen is een vrij onschuldig frontje uit ons land vertrokken. En vanmiddag dan klaart het vanuit het noordwesten geleidelijk verder op. We hebben een vriendelijk weerbeeld. Zonneschijn afgewisseld door stapelwolken. De temperatuur rond 9 graden aan zee en 12 graden in het binnenland. Vanavond klaart het breed op en vannacht is het helder en koud. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt en lokaal kan een eh, ondiepe mistbank ontstaan. Woensdag, luisteraars, wordt een stralende lentedag met veel zon en heel weinig wind. Daardoor heerlijk om buiten te zijn temperatuur ligt in de middag zo rond 10 graden. De rest van de week heeft de bewolking de overhand. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft het eh, de beide komende dagen droog. Vrijdag, dan is de neerslagkans wel weer het grote. In het weekend moet de temperatuur een stapje terug. De temperatuur komt niet meer eh, in de dubbele cijfers terecht. Zaterdag is de kans op zon het grootst. En op beide dagen zou er wat regen kunnen vallen gaat erbij wel gelukkig om kleine hoeveelheden.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 There's something in my soul just cries. I see the one. Baby, I Love You To Want Me. De groep Lobo. Muziek uit de jaren 70. Maar wel heel gezellig. Mensen, ik zit nog met een oud huis. Ik heb nog een oud huis te koop. Wil u een oud huis kopen? Ik heb er zelf wel goede herinneringen aan in dat oude huis. Haarlem Zuidwest. Nee hoor, ik heb het niet te kopen. ik ben er wel eh, langs geweest met een filmpje. Een filmpje gemaakt over het houtvaartkwartier in Haarlem. En eh, toen kwam ik ook automatisch bij het huis van mijn ouders terecht. Ik hoor de ruzies en de feesten. Ruzies hebben we nooit gehad hoor. Het kraken van de derde tree. Het was de vierde. Het was de vierde tree. Ik zie de vlek nooit meer wegging. Nou, lekker genoeg. <laughs> lekker genoeg hoor. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik heb geen broertjes, ook geen zusjes helaas, nee. Ik hoorde bel als hij niet stuk was. De leiding van het licht werd oud. De oude groen geverfde deur Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stemmen van de buren. Hun stap kraken van hun bed. Hun hondje later overeen. toilet. Dag huis, dag lieve grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat, ondanks al je scheuren Willeke Alberti. Nou, of het allemaal klopt, dan moet ik eens even mijn moeder vragen, hoor. Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek gesloten. Ja, tijd voor wat Nederlandstalige muziek, voor de liefhebber.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 Kijk naar buiten, luisteraars. En ik zie het zonnetje even groeten, hoor. Even groeten, dat zonnetje. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Voor mij dan nog maar een eh, zonne-rietje. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. We're going where the sea is blue.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 Ja, heb ik me net zo kwaad gemaakt op Suzy. Wat verdomme die Suzy. Maar blijft maar op de nest liggen. Ik kan het niet hebben. Kom op, wake up. Wake Up Little Susie. Wake up, little Susie, wake up. Kom je nest uit, meisje? Wake up, little Susie, wake up. tell our friends when they say, Ooh la la, wake up, pretty Susie. to the plot. We fell asleep by Goose's cooked eye. Reputation he shot. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends? Ja, die meid is verdorie de bed niet uit te komen. <laughs> nou ja, goed, het is ook, eh, als je vrij bent, als je niet hoeft te werken... is het wel lekker om een keer uit te slapen. Ook zo is het natuurlijk ook wel, hoor. Zo ben ik er wel 100% mee eens. Maar eh, ik ging vroeger ging ik nog wel eens naar de film... En dan ging ik ook wel eens naar de eh, romantische film. En dan eh, genoot ik vooral van de West Side Story. Want daar was er Maria en eh, dat was eh, Natalie Wood. Eh, gewoon in het eh, Nederlands vertaald eh, Nathalie Hout eigenlijk. En dat was een mooi meisje. En ja, die had verdriet ook. Hè, want die kon niet met zo'n jongen omgaan. Die zat in het criminele circuit. En die was messentrekker. En die, ja, die was aan de andere kant van de stad. Zat hij bij zo'n streetgang. En, maar ja, daar zong hij wel. De zong, zong hij wel naar dat meisje toe. Ze heette Maria. Dit zijn de befoens uit Enschede, luisteraars. niks met Jozef te maken of zo hoor. All the beautiful sounds of the world.